Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Belgisch zorgpersoneel dat niet gevaccineerd is, wordt ontslagen. De Belgische federale regering heeft een akkoord bereikt over verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt, kan worden geschorst. En als de vaccinatie op 1 april nog niet gehaald is, volgt ontslag. De vakbonden zijn het niet eens met het besluit, maar de zorgorganisaties vinden juist dat de overheid nog verder moet gaan. Door ook logistiek personeel in ziekenhuizen en maatschappelijk werkers te verplichten om een vaccinatie te halen. In Noordoost-Groningen is vannacht opnieuw een aardbeving gevoeld. De beving was bij dorp Garrelsweer en had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 3,2. Op de redactie van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Zij spreken van trillende huizen en krakende kozijnen. Gisteren bleek dat het staatstoezicht op de mijnen uitleg wil van de NAM over aardbevingen rondom Loppersum. In het gebied zijn recentelijk zoveel bevingen geweest dat een grenswaarde uit de mijnbouwwet is overschreden. Universiteiten, hogescholen, mbo's en studentenorganisaties zijn tegen invoering van een coronatoegangsbewijs voor studenten, blijkt uit een rondgang van NRC. Het kabinet wil in uiterste gevallen een coronapas in kunnen voeren in het onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn principieel tegen of vrezen gedoe met toegangscontroles. De krapte op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar naar een recordhoogte gestegen. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen, zegt het CBS. Deze zomer waren er 126 banen per 100 werkzoekenden. Het personeelstekort is in de handel het grootst. Daarna volgden de zakelijke dienstverlening en de zorg. Tegelijkertijd is de werkloosheid met 3,1% van de beroepsbevolking... weer bijna net zo laag als voor de coronacrisis. Het weer nog, het is een graad of 5.